Levi van Eck met het NOS-journaal. België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich al hebben laten vaccineren. In cafés en restaurants vervallen de afstandsregels. Het maximum aantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen komt te vervallen... en er geldt geen thuiswerkadvies meer. Op 1 oktober mogen ook de discotheken weer open... Ook werd bekend dat er een vaccinatieplicht komt voor medewerkers in de zorg in België. De Amerikaanse president Biden heeft op een persconferentie gezegd... dat er nu 6000 Amerikaanse militairen in Afghanistan werken aan de evacuatieoperatie. Hij beloofde dat elke Amerikaan die terug naar huis wil ook echt wordt opgehaald. Biden zei dat er inmiddels 13.000 landgenoten terug naar de Verenigde Staten zijn gebracht. Enkele duizenden anderen zijn met gecharterde vluchten vertrokken uit Kabul. De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout, waardoor brand kan ontstaan. Het euvel werd vorig jaar oktober ontdekt nadat meerdere Bolts in brand waren gevlogen. Toen volgde een terugroepactie van alle auto's ouder dan 2019... maar onlangs ontstond ook brand in een jonger model. Het gaat om 140.000 auto's die worden teruggeroepen... General Motors trekt er anderhalf miljard euro voor uit. Aan de Zeelse kust is een dode witflankdolfijn aangespoeld. Die soort wordt zelden gezien aan de Nederlandse kust. Het dier werd gevonden op de plaat van Baarland in de Westerschelde. Het is onduidelijk waardoor hij is doodgegaan. Het is bekend dat witflankdolfijnen voorkomen in de Noordzee... maar bij de Nederlandse kust worden ze bijna nooit gezien. De laatste keer dat er één aanspoelde was in 2008 bij Castricum. Het weer regionaal is het mistig. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag breekt de zon geregeld door en wordt het 23 tot 25 graden. S'avonds trekken buien over het land, mogelijk met onweer.